You're about to hear the best two hours of Radio My Planet. Radio 501. Nu op Radio 501. De 501 Truckers Podcast. Met Rogier van Diesveld. is Ogen open, oren open, handen aan het stuur. Hier is de Vijfeling Truckers Sportcast. Zo, nou, daar ga ik eens even voor zitten. Wel, wel. Had hij weer van die leuke grap gemaakt? Ja. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Dit is eh, donderdag 22 eh, september 2016 en dit is aflevering 3 van de Vijfde Lane Truckers Podcast. Sister, Sister, hij doet het weer. Leuk dat jullie eh, er allemaal weer zijn bij deze derde aflevering van de Vijfde Lane Truckers Podcast. zoals je inmiddels weet is dit een programma voor en door vrachtwagenchauffeurs en voor iedereen die hen een warm hart toedraagt. Vorige week heb ik jullie al verteld hoe je kunt meedoen en dat wil ik graag deze week ook weer even aan jullie kwijt. Ik ga het nog een keer vertellen. Nou, meedoen is natuurlijk helemaal niet moeilijk. Dat kan gewoon met het aanvragen van verzoekplaten. Voor de komende shows eh, kun je jouw verzoekplaten aanvragen via truckpostradio Vraag een plaat aan voor jezelf of voor iemand die onderweg is... of misschien wel ziek thuis of op vakantie. Dat maakt eh, allemaal niet uit. Ehm, wat de reden is, dat eh, is ook niet belangrijk. Toch is het leuk als je er nog een berichtje bij hebt voor degene waarvoor je de plaat aanvraagt. Stuur jouw verzoek dus naar truckpostradio We gaan weer snel van de kant eh, vandaag en dat doen we natuurlijk met lekkere muziek. En ik ben bij jullie van thee tot bier. Vandaag weer boordevol te gekke muziek en ook onze huisband de Rolling Stones zijn er ook weer bij. Voor de luisteraars die het nog niet weten, op Facebook ben ik te vinden onder de naam RVD 501 en op Twitter met dezelfde naam RVD 501. We gaan beginnen met het eerste nummer. En ik heb hier een eh, muziek van Joe Bonamassa en Beth Hart. Vandaag heb ik Natbus City Limits. En dat komt van het album Sea Soul uit 2013. Blijf lekker bij, ik ben er tot uur. Hey, die van Disveld. die deed best wel lekkere muziek. weer een hele lekkere zaad, uh, donderdagmiddag. En uh, zaterdagmiddag dan heb ik uh, blues in Alkmaar. Nu Christmas Party van Luke Bryan. It don't matter what plans I got, I can break them. Yeah, I can turn this thing around at the next red light. And I don't mind telling I can't try even lekker de donderdag afmaken. Ik ben er tot bieruur en ik had het net al over zaterdag. Maar ja, dit is weer een paar dagen vooruit. Dan is het alweer weekend. Het is het morgen alweer. Morgenmiddag om vijf uur begint het weekend alweer. Maar goed, Paulus Appelman die vindt dat, we weer eens tijd, eh, dat het weer eens tijd wordt voor de scene. Nou, dat vind ik ook. Iedereen is van de wereld. anders over gedacht. Maar eh, zo is het nou wel. Iedereen. De wereld is van iedereen. We gaan naar Texas en daar komt Buddy Billington vandaan. En Buddy Billington heeft een, een nummer op de plaat gezet onder de titel Pieces and Parts. so we can rock the town. voor de chauffeurs die eh, op Duitsland rijden. Ehm, kun je nog steeds species bestellen in de truckrestaurants, eh, in de truckersrestaurants eh, langs de snelweg. Dat weet ik nog, die jaren, wat was het? Begin jaren 80. Specie, dat was Coca-Cola met subrans door elkaar, zover ik nog kan herinneren. Kip Moore, die komt uit Amerika en die zit in de genre blues rock, nee, country rock. Wild Ones. is de titel. We've been waiting all week. Been waiting on the weekend to crawl out of the shadows. We're the ones your mama said to run from, the ones your daddy kept you from. Now we're all on the loose and we're all here. Everybody raise your glass. to the beat just right. We'll worry about tomorrow when tomorrow comes. Tonight we'll just worry about having fun. Cause we're the wild ones. Yeah, you know that we're the wild ones. We're gonna always do it our way. We don't care what nobody say. Cause we're the wildcats, we're the fighters, we're the midnight. to the beat, just ride. We'll worry about tomorrow when tomorrow comes. Tonight we'll just worry about having fun, cause we're the just right. We'll worry about tomorrow when tomorrow comes. Tonight we'll just worry about having fun, cause we're the wild ones. Iedere donderdag op Radio 501. De 501 Truckers Podcast. Met Rogier van Diesveld. The sky is the limit. 5 Lane Truckers Podcast. Van thee tot bier. Going back in time on the sounds of the nation. It's the Radio 5 Flashback. De flashback is vandaag Juju Hands van Sam de Sam en de Faro's. better say goodbye. I got a Yokomata Hoover back with digital hand. This Yokomata Hoover back with show is grand. Makes your eyes look red and your tongue turn green. The strongest mess that you ever seen. The oh, old your hand used to be real strong. It kept you straight when you did me wrong. As time went by, you just got so mean. But the yoke out the Hoover backward. It's the plan. I got a yoke em out the Hoover backward to your hand. The yoke em out the backward show is grand. Makes your eyes look red and your dog turn green. The yoke em out the backward makes you scream. backward in the band. I got a Hoover backward juju hand. The Yokomata Hoover backward show is grand. Makes your eyes look red and your tongue turn green. The strongest man's that you ever seen. Ow! Yokomata Hoover backward juju hand. Yokomata Hoover backward juju hand. Engeland uit Londen. Dit is Sweet Defeat. en Allen, Sweet Defeat. Um, Gilbert, die komt uit Amerika en die heeft eh, zo'n 3 miljoen likes op zijn page in eh, Facebook. Read me my rights. Hause. Eh, likes hebben. Namelijk YouTube Die heeft er 17, ruim 17 miljoen. En bij eh, Broers, nee Boers Transport. Daar rijdt Patrick Schippers. En laat weten dat hij een YouTube fan is. En wil graag horen Electrical Storm. like And the night it is lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days, we'd go swimming out. On rainy days, swimming in the sand. On rainy days, we'd go swimming. but it will get you through deze plaat aan van YouTube. Ehm, Dennis Kolen, die komt uit Nederland en die maakte vier jaar geleden in 2012 het album The Years of Decay. Bracht hij toen uit en van het eh, album Take Me Down. vind het altijd leuk om hem weer eens te draaien als hij al een tijdje niet meer geklonken heeft op Radio 501. Um, ehm, Justin Moore, die komt uit Amerika. Die zit in de hoek country, country rock. Hij heeft het album Off the Beaten Path in 2013 uitgebracht. Van het album Letting the Night Roll. That water tower's got the sun going down behind it. There's a good time in this town, girl, we're gonna find it. You look so damn good climbing up in my Chevy. Tried to play it cool, but I knew already by the way you looked in the dashboard lights, it was gonna be one of those nights. Giel Belen op 3FM. Dan heb ik het over Triggerfinger. Die werd gevraagd om een eh, leuk eh, ehm, ja, uh, covertje te maken. En toen bedachten ze van laten we I Follow Rivers doen. En er was geen drums aanwezig. Dus de zal met lepeltjes en kopjes is de drums erin gezet. Luister naar Triggerfinger. enigszins een klank te geven. Geen bekkens, dan maar uh, gewoon een paar kopjes en schoteltjes. Diggin, zo heet dit nummer. Het is van Cold Ford. backhoe is Caterpillar Yellow. He's a heller of a fella, a drinking storyteller with a DUI. He's illegal to drive, but illegally drinks and gets illegally high. Then One night while he's up to the sky, he looked at that back hoe, asked himself, why not? I'm gonna drive that thing, it's a loophole, man. This DUI don't pertain, I'm gonna drive it to the bar down on just digging. Wearing a cat hat with the meow meow kitty. Rolls up in the club, pimpin' like Diddy with the beer trippin'. Just sippin' on suds, putting shots back and trippin' with his buds. He was 10 beers in about 12 o'clock. By two, all the girls were starting to flock. Lane Truckers Podcast. Van thee tot bier. Dit is deze week de Radio voor jou van deze week is tot zondagavond It's Not Love van de singer-songwriter Warren Atwell uit Belfast. Eh, meer informatie over deze plaat voor je hoofd kun je vinden op onze website www.radio501.nl. We gaan er even tussenuit voor het nieuws en dan ben ik zo weer eh, terug in het tweede uur. Blijf erbij en ik zie je zo weer terug aan de andere kant van Top of the Hour. Tot zo. Reageer op de radioprogramma's van Radio 501. Mail naar studio.radio501.nl Dit is Radio 501 met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na meer dan 20 jaar verdwijnt Holland Casino van Schiphol. Volgend jaar sluit deze vestiging zijn deuren omdat het al geruime tijd verlies draait. Na de sluiting van het filiaal op Schiphol gaat er een nieuwe vestiging open in het voormalige hoofdkantoor van KPN in de buurt van station Amsterdam Sloterdijk. Door de verhuizing heeft Holland Casino straks plaats voor 280 nieuwe medewerkers. In Frankrijk zijn twee Belgische agenten aangehouden met aan boord van een bus 13 migranten. De migranten werden ontdekt bij een controle in het noorden van Frankrijk. De twee agenten uit het West-Vlaamse Yper werden bij Lille van de weg gehaald door de Franse politie. De Franse autoriteiten hebben een diepe afkeuring geuit omdat het niet voldoet aan de gebruikelijke werkmethode tussen Frankrijk en België. De Verenigde Naties krijgen een nieuwe leider nu secretaris-generaal Ban Ki-moon na tien jaar afscheid neemt. Op dit moment zit Ban Ki-moon zijn laatste algemene vergadering voor van de Verenigde Naties. De Zuid-Koreaan zelf is helder over zijn opvolging. Het is de hoogste tijd voor een vrouw. Sinds de oprichting vlak na de Tweede Wereldoorlog hebben alleen mannen de functie van secretaris-generaal bekleed. Het weer vanmiddag wordt de bewolking dikker, waardoor de zon geleidelijk verdwijnt. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden.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 De 501 Truckers Podcast. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. tweede uur van eh, deze vijflijn Truckers podcast. En fijn dat jullie er allemaal nog zijn. Eh, ben je net ingeschakeld? Nou, dan ben je mooi aan de late kant, maar wel op tijd voor dit tweede uur. Dat dan weer wel. Gelukkig eh, kun je dit programma in uitzending gemist terugluisteren en anders downloaden voor in de auto. Je luistert nu naar aflevering 3 van 22 september 2016. Blijf lekker bij tot bieruur. En straks na bieruur kun je nog steeds naar Radio 5 alleen blijven luisteren tot 10 uur vanavond. En zoals jullie van mij gewend zijn, blader ik weer even in de Radio 5 muzikale reisgids. En daarin staat eh, vanaf, uh, even kijken, 4 uur 4 uur voor mij dus. Uh, vanuit Studio 8 Patrick's Platenkast. En dat is dan tot 6 uur. Uh, daarna van 6 tot 8 hoor je natuurlijk weer 2 uur lang Cyril Prumper met zijn reggae-programma High Times. En dat is warm aanbevolen. En van 8 tot 10 kun je genieten van GW Style met zijn programma Geluid uit de Bunker. Tot zover de muzikale reisgids. Eh, je hoorde als eerste plaat van dit tweede uur Money Rules the World van Walter Trout van zijn album Blues for the Modern Days uit 2012. En de tweede plaats van dit uur is een plaat van Douglas Greer uit Texas. Ik heb hem vorige week ook gedraaid, maar hij verdient, eh, vind ik, veel meer airplay. Dus vandaar dat hij weer even langskomt. We hebben samen met Dick Lee Masters bij ons in de studio voor Radio 5 Blues on Sunday. Voor een promotietour van zijn nieuwe album Baja Louisiana. Op 1 oktober komt die uit. Eh, van deze nieuwe CD heb ik Take Your Name off my Facebook page. Hey! van dit veld, die best wel lekker muziek. You came home one night and fired me As your husband and family No warning shot, no right gut to kill the pain I didn't know how not to go insane You hadn't been in love with me For Three long years you told me You got another find, you gotta find Oh, Mrs. Brewer while you're hugging on your new best man. Need a little help on a little something if you can. Take my name off your Facebook page. You don't seem to need it anyway. You tell the world about your new boyfriend before marriage has a chance to land. Got your new Take my name off your Facebook page. think I'd better leave. Come tomorrow, got no time to grieve. Had all this shit planned out for me. You don't seem to need it anyway. You tell the world about your new boyfriend before marriage has a chance to end. your new Facebook page. You kick me out, girls, disengage. Take my name off your Facebook page. Stom van mij, maar ik had moeten zeggen: Take my name off your Facebook page. Ik zei het verkeerd. Hierbij rechtgezet. We gaan naar Jared Nyman. Drink to Death All Night. Mercedes. Walking in the front door, checking out the ladies. My buddy says, Hey boys, I'm buying. Hottest girl and he's giving me the eye. Everybody knows it's gonna be one of those. I can drink the vibe. baby, I'm just saying I can drink the. that. Mustaine zingt eh, Drink to That All Night. En de volgende is eh, het album Before Daylight. Dus dat sluit goed aan op de nachtelijke uren. Dan heb ik het over uh, Neil Black and the Healers. Het album komt uit 2014. En het nummer dat heet Jesus en Johnny Walker. Neil Black and the Healers. Je luistert naar de 5 Lane Truckers podcast. Van thee tot bier. Eh, Trucks Podcast hier op Radio 501. En je kunt meedoen hoor. Dan moet je gewoon eventjes naar de truckpost radio 501 een verzoekplaat aanvragen. En dan komt het allemaal goed. Dan kunnen wij dus lekker inactief bezig zijn met z'n allen. Erik Paisley, Past Line moet ik zeggen. Eh, Friday Night, dat is morgen. back to work so nothing on the radio. I don't wanna be another chore to check off on your list. Things you gotta do and places that you gotta go. weten van jullie hoe jullie in de auto, in de vrachtwagen luisteren naar de radio. Oftewel naar Radio 5 Lane, naar de 5 Lane Truckers Podcast. Mail me dat eventjes naar truckpostradio 5 Ik ben benieuwd. Left Hand Freddy, die hoor je nu van het album Soul Strings uit 19... Even kijken, uit... Niet 19, uit 2014. Dit nummer heet Northern Girl. Als je goed luistert hoor je ook eh, plat Gronings ertussendoor. market, strolling along alley. When a big old woman was blocking my way. I said, Step aside now, baby. Oh, this is what you said. from way up north. So I Google on my iPhone. Step aside is what I Google for. And this is what it read. je live wil zien spelen, dan kan dat. Dat kan in Alkmaar komend weekend. Want dan staat hij op zondagmiddag op het eh, Waagplein, op het eh, podium met zijn band. En dan kan je genieten van deze nummers en nog veel meer. All American Middle Class White Boy, zo noemt hij zichzelf. Thomas Red. My the cul-de-sac till my parents divorced. I drove a hand-me-down Ford pickup truck. We had to drive 10 miles just to sink it in the mud. Come on, come on. Come on, come on. I went to private school for a couple of years, and I love Jesus, but I still drank beer. I played high school football, but I didn't start coach said I was slow, but I hit her real hard. Hey, hey, what can I say? I grew up in the heartland, USA. I sang it loud and proud, and I make a lot of noise. I'm an all American, middle class white boy. Hey! Hey! Lived in the sticks till I moved to the city but the stars ain't as bright and the girls ain't as pretty. I still say yes, sir, ma'am, and y'all. So don't you be hating on the way I talk. Hoss, hey. like what I like. I am what I am. And even when they lose, I'm still a Bulldog fan. I rocked DMX when I was a kid, and now I sing country music like my daddy did. Hey, hey, what can 501. The Rolling Stones, the greatest rock band of all time. Okay, let's get ready to go. Everyone, let's get ready to go. Please welcome the Rolling Stones! Setlist. Okay. Jin tijd voor Bob Dylan. Subterranean Homesick Blues. John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat, badge out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap and a pig pen wants eleven dollar bills. You only got ten. Maggie comes Fleetfoot face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA, look out, kid, don't matter what you did, but walk toes. Don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash a clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell. Hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail. Join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers six-time users hanging around the theaters. Girl by the whirlpools looking for a new fool. Don't follow leaders or watch your parking meter. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired of being success. Please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on the day shift. Look out, kid. They keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals and try to forge a scandal. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle. Bob Dylan was dat. En eh, dan komen we aan bij eh, Rolf de Jong en Crazy Hearts. Dat is een Nederlandse band, voor degenen die het niet weten. En dit was een hit van hem, More Than Words. Jagger. Maar je hoort Ralph de Jong en Crazy Hearts, een Nederlandse band. Ehm, Chris Jong, die is nu aan de beurt en die komt uit Amerika. En die heeft, eh, even kijken, 1,9 miljoen, meer dan 1,9 miljoen likes op zijn like-page in Facebook. Het eh, album heet IM, uh, eh, AM en de titel is All No. Yeah, I think I'm leave. I just is dit het een van de laatste nummers die hij zong met zijn vrouw June Carter Cash. Het nummer heet Baby Ride Easy. I drove a truck and I were a waitress and I ordered coffee and I poured you some then you'd stop by on your way sometimes later and if we arm wrestled I'd see that you won I, my baby, ride easy, ride high the saddle all day. If your loving is good and your cooking ain't greasy, we'll chuck the chuck wagon and we'll ride away. If I were a wimp, some pale senorita, and I a bullfighter way down in the sand. While the band kept on playing that old Casadore, would you throw me a flower? Would you take my hand? I my baby ride easy, ride high in the saddle all day. If your loving is good and your cooking ain't greasy, we'll chuck the chuck wagon and we'll ride away. country. I'd be your first lady and fix up the White House while you were away. Waiting while you're passing time with world leaders, Left alone together, alone we might lay. I, my baby, ride easy, ride high in the saddle. rockin' ain't greasy. We'll chuck the chuck wagon and we'll ride away. Your lovin' and your cooking ain't greasy. We'll chuck the chuck wagon and we'll ride away. En eh, nu terug naar Nederland, de Veldman Brothers. Ja, dat is een, eh, een duo eh, met een complete band eromheen. ze hebben bij ons gespeeld in Radio 5 Blues on Sunday in 2015. En nu van hun eerste album Spreading Around. Benet hier bij Radio 501. Moonyard komt uit het oosten van het land. Eh, het is een eh, mooi album dat ik al eh, eerder heb gedraaid in Donderslag. Maar nu een herkansing in 501 Truckers Podcast. Dit nummer is Just Another Day. is ook een Amerikaan en die heeft ook al heel wat volgers op zijn like page. Sunny en 75. A yellow two-piece, black and ray bands, your bare feet covered in sand, white jet trails across a blue sky, your ponytail showing off the sunshine like a postcard out of nowhere. You get to me, you give me that smile, and I'm sorry. stuurt. Hier is de 501 Truckers Podcast. De 501 Truckers Podcast. Truckers Podcast. Yeah. Robbie bedankt. Robbie bedankt. Oppelen. Hé. Eh. Ja. Het is weer eh, zover. Het is bijna 4 uur hier in Studio 11. En dat betekent dat we over een paar minuten gaan overschakelen naar de centrale studio van Radio 501. En dat is Studio 8. En Patrick, ja, die zit er klaar voor om het van mij te gaan overnemen. Dus blijf lekker bij, eh, bij de radio. En eh, wat eh, mijn collega's betreft, die hebben weer mooie muziek meegenomen. Dus jullie kunnen daar weer heerlijk naar gaan luisteren tot 10 uur vanavond. Na de piepjes van 4 uur, dan gaat Fred Serenvilk deze 5 Truckers podcast nummer 3 weer parkeren in de garage van Radio 5 Leen. En er is weer een parkeerplaats vrijgemaakt door Guus Varkenvissen. Jawel, dat doet hij iedere week. En dan heb ik het over vak nummer 3. En dat is in de garage aan de linkerkant naast vak 2. Nou, hoe fijn is dat? Kunnen we het altijd weer terugvinden. Als je iets te melden hebt over deze Truckers podcast, dan kun je me e-mailen. Dan stuur je ervoor een e-mail naar truckpost.radio501.nl ik bedank mijn eh, redactieteam en natuurlijk bedank ik ook jullie, mijn trouwe luisteraars, bij jullie vandaag ook reden of zaten te luisteren. Ook allemaal weer bedankt voor de aandacht. Ik ben er aanstaande zondagavond weer om 8 uur met Blues on Sunday. En daarin hoor je weer de fijnste bluesmuziek. En ik ben er natuurlijk ook volgende week, eh, volgende week donderdag. Eh, dan ben ik er weer met een nieuwe 5 Lane Truckers podcast. Op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot de volgende keer. Hoi Rogier, Karianne hier, bedankt. 501 Truckers Podcast. Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. Hey. Heren, heren, terug! We beginnen aan de andere zijde. verdomme wat moeten de mensen wel denken?